Daarentegen is er een stijging in armere landen in Latijns-Amerika en Afrika, schrijven onderzoekers in het medische vakblad The Lancet. Van de mensen tussen 15 en 64 jaar gebruikt in de hele wereld 4% cannabis. Dat komt neer op 1 op de 25 mensen. Wiet en hash worden het meest gerookt in Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa. Cannabis is minder verslavend dan nicotine en heroïne. Van de gebruikers van nicotine raakt 32% verslaafd, van heroïne 23%, van cannabis ongeveer 9%. In Zimbabwe is een politieke tegenstander van president Mugabe op borgtocht vrijgelaten. Roy Bennett is lid van de vroegere oppositiepartij MDC. Hij was woensdag opgepakt omdat hij in 2006 betrokken zou zijn geweest bij een complot om president Mugabe te vermoorden. Bennett is een blanke boer die in februari ook al eens werd gearresteerd. Het gebeurde kort voordat hij zou worden geïnstalleerd als onderminister van Landbouw in de nationale regering van de MDC en de ZANU-PF-partij van Mugabe. De MDC zegt dat Mugabe via een politiek proces wil voorkomen dat Bennett in de regering komt. MDC-leider Tsvangirai, die nu premier is, noemde op een persconferentie de partij van Mugabe onbetrouwbaar en oneerlijk. De MDC-ministers blijven hun werk doen, maar samenwerking met de coalitiegenoot is voorlopig uitgesloten, zei Twangirai. In de wijnkelder van het eeuwenoude Parijse restaurant Tour d'Argent zijn flessen cognac uit 1788 ontdekt. Dat gebeurde bij het opruimen van de wijnkelder. Daarin stonden ook flessen vieux uit 1875 en veel wijnen uit begin vorige eeuw. In december verkoopt het restaurant 18.000 flessen wijn op een veiling die waarschijnlijk een miljoen euro zal opbrengen.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 of my mind. I should be lucky, I should be Why me them adore? Come on, if you want this loving, then give it to you. In my word, In my world, you are my perfect lady like a baby.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 Boom, boom, boom. Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. burns my skin. I wake again. summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter's rain to cleanse my skin. I wake again. I'm over. your passion, the secret fear. Bye.